Esa boca linda, con una bomba provocante, con una bomba provocante. said said Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line.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 Rond half 1 werd het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale beëindigd. Er wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. De grootste van de 19 bonden, FNV-bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord dat onder leiding van FNV-voorzitter Jongerius is gesloten met de werkgevers over de pensioenen. Wat precies de pijnpunten zijn, willen de gesprekspartners ook niet kwijt. Er zou in het overleg niet zijn gesproken over personen of over de positie van voorzitter Jongerius. Afghaanse politiemensen en militairen schenden de rechten van hun eigen burgers. Volgens een rapport van hulporganisaties waaronder Oxfam Novib hebben Afghaanse militairen onder meer burgers gemarteld, gedood en kinderen seksueel misbruikt. Bij één incident kregen vrouwen van dorpsoudsten in het openbaar zweepslagen terwijl Afghaanse politieagenten lachend toekeken. De hulporganisaties zeggen dat de NAVO-partners daarom meer toezicht moeten houden op de Afghaanse troepen en dat er betere training nodig is. Zo moeten er betere onderzoeksmogelijkheden komen naar zaken die binnen de politiemacht misgaan. Volgens Oxfam is daarbij geen tijd te verliezen. Het regime in Syrië heeft de afgelopen tijd zoveel tegenstanders gearresteerd dat de gevangenissen uitpuilen. Er worden nu ook mensen vastgezet in voetbalstadions. Volgens Amnesty International gebeurt dit in ieder geval in de havenstad Banyas. Bij protesten tegen de regering van Assad zouden al meer dan 600 mensen zijn doodgeschoten. De ploeg van de omgekomen wielrenner Weiland heeft besloten door te gaan met de Ronde van Italië. De Belgische renner van 26 kwam gistermiddag dodelijk ten val bij een steile afdaling in de derde etappe van de Giro. Volgens de manager van de wielerploeg Leopold Trek willen de renners hun omgekomen teamgenoot eren door in de koers te blijven. Voordat vandaag de vierde etappe in Genua begint zal een minuut stilte worden gehouden. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog.